info en hits. Oh yeah! Okay. Wow. Langstraat Funk Night. En alvast een heel fijne zaterdagavond gewenst. Tot 7 uur is het de show. op funk, disco en soul. Dit is Langstraat FM. Funk Night. somos então, beluisterde programma's... die hebben heel veel reclame. Dus. <laughs> Wie weet. Dit is in ieder geval Jimmy G en de Tech Techheads. Break My Heart. En als we geluk hebben hoor je daar nog D-Barge. Tot zo. klaar met een koffiemachine die niet werkt en niemand die het oplost? Wij van Zwager Koffie zijn een echt familiebedrijf waar persoonlijke aandacht en service voor jou centraal staat. En ook nog eens voor de beste prijs. Wees erbij en ervaar de absolute beste beleving voor koffie op werk. Kijk op zwagerkoffie.nl voor meer informatie. Bakkie doen. Tot zo! Yo mensen, tot dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Joost. Ik ben Joost. Ik ben Joost. Ik ben Joost. En vandaag ga ik jullie vertellen alles over het geld verdienen op YouTube. Vandaag gaan we chocolate chip cookies bakken. En vandaag gaan we weer naar de echte Efteling. Guilty. G-E-O-T-H-Y. Ga gewoon naar guilty.nl. Want mensen, ik heb dan gewoon Twitch. Dus eh, je kunt me gewoon mijn eh, gekke livestreams volgen. En alle via guillotine.nl. Ben je op zoek naar een mooie badkamer, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Bij Sanitair Dump Kaatsheuvel profiteer je van kortingen tot wel 70%. Bij ons vind je een ruime collectie badkamermeubelen, tegels, regendouches, kranen en nog veel meer. Aanmerken zoals Groen, Villeroy en Boch en Ben Sanitair tegen dumpprijzen. Kom snel langs bij Sanitair Dump, Bevrijdingsweg 1 Kaatsheuvel. Of kijk op onze website sanitairdump-kaatsheuvel.nl. Want op is op. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft vandaag zonder toestemming van de gemeente bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een extra paviljoentent neergezet. Die moet verlichting bieden nu de noodopvang overvol is. De gemeente Westerwolde is boos en wilde geen extra tent, maar volgens het COA kon het niet anders omdat de nood te hoog was. In de huidige paviljoententen wachten asielzoekers uit onder meer Syrië, Jemen en Afghanistan op een reguliere opvangplek. De Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat er al zes van de twintig Russische generaals zijn gesneuveld in de oorlog in Oekraïne, waaronder ook een Tsjetsjeense generaal. Maar dat laatste wordt door de Tsjetsjeense autoriteiten ontkend. Door de slecht beveiligde communicatie zijn de Russische generaals vrij makkelijk op te sporen door de Oekraïners. En omdat de Russische militairen ongemotiveerd zijn, moeten die generaals vaak ook aan het front problemen oplossen. Daar zijn ze dan een makkelijk doelwit. Vandaag hebben tientallen vrouwen in Afghanistan geprotesteerd bij het ministerie van Onderwijs tegen de sluiting van middelbare scholen voor meisjes. De Taliban hadden eerder beloofd dat meisjes weer naar school mochten, maar kwamen hier op het laatste moment op terug. Volgens de Taliban moet het middelbare onderwijs voor meisjes eerst in overeenstemming met de sharia worden gebracht. Hoewel gewapende Taliban-strijders toekeken, grepen ze niet in bij de protesten van de vrouwen. En de Verenigde Staten zien hun aandeel bij de gemeenschappelijke defensietaak van de NAVO als heilig. Dat zei president Biden vanmiddag tegen de Poolse president Duda. Hij verwees daarbij naar artikel 5 van het bondgenootschap. Duda zei tijdens de ontmoeting met de Amerikaanse president in Warschau dat de Polen een grote dreiging ervaren door de oorlog in buurland Oekraïne. Hij vroeg om steun voor zijn land bij de opvang van de nu al 2,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar droog. koelt komende nacht af naar 0 tot 6 graden bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind. Er is ook kans op mist. Morgen wordt het opnieuw droog en vrij zonnig bij 10 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws. nieuws en toners spotgoedkoop opnieuw vullen? Dat doen ze voor je bij Refill Color Tilburg. Je kunt meer printen voor minder geld en krijgt hogere inktvolumes dan bij andere merken. Dat is minder afval en beter voor het milieu. Refill Colors Tilburg levert naast het eigen merk Second Life ook nieuwe cartridges en toners van de merken Brother, HP, Canon, Samsung en Epson. Refill Colors heeft voor bedrijven en particulieren ook service aan huis. Kom langs of bel ons. Refill Colors is ook een DHL pakket en service point. De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onzekerheid, maar wij kunnen helpen. Met voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Jij kunt ook helpen. Samen in actie voor Oekraïne. Geef nu op giro555.nl. Wil jij ook een vaste baan na een half jaar? Bij EU Roots, het uitzendbureau voor de regio Waalwijk en Tilburg, is dat onze missie. EU Roots is actief in de logistiek, food- en productiebranche en zoekt toppers en aanpakkers voor een vaste baan. EU Roots is persoonlijk, daadkrachtig en heel snel. Wil jij morgen al aan de slag? Bel ons dan vandaag nog of kom langs op ons kantoor aan de Elsenweg 33A in Waalwijk. Kijk voor meer informatie op eu-roots.nl of bel ons direct op 0416 745 500. Info en hits. Funky. Jasper Ari. Dancing Around the World. Souvenir nu, Dynasty, Love in the Fast Lane. Langs er een Night hoor je tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty.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 Langs een Funk Night is dit. He put her on the street. It was no accident. She was found in a hotel My name is Don Wanda, and I wonder if I could buy you a drink, cause I got something I need to run on you. Mary chose a pimp. She changed the name and moved out west. All her money went on his wardrobe and nothing last. Even bought his house while she lived in a motel room. Her days were spent alone with the comfort you're on the street, running your game on all the girls you meet. Fake diamonds on your fingers and Cadillac cars, trying to catch a girl at a local bar. So you catch her in your schooler and you teach her the game. Next thing you know, the girl is gone insane. Now she's lost at the cause of a trick she's turned. She's just another hoe who just been burned. Oh, now we had a pimp. Zandvoort 1983. Dat was Tim De Sim. you let the others be Cause with you is where I have to be yeah. Oh, sugar, where you been Hanging out with the male friends Listen Somebody's gonna hurt you The way you love to keep hurting me And we'll sing, oh, oh, Sheila Let me love you to the morning love. You know I want to be the only one. Oh, oh, Sheila can keep your heart. I don't need it overnight. Same service, but I don't get nervous. There's power in an hour. Everything will be alright. I don't waste much time, I must admit. I get right to the point, the legit sure shit. Just 60 minutes is all I need to rock your world, baby, yes indeed. I don't want no installments, just wanna have a ball. Since it's power in an hour, don't you know what I mean? together, don't get nervous. You can keep your heart, I don't need it overnight. Same day service, but don't get nervous. There's power in the hour, everything will be alright. Same day service, but don't get nervous. You can keep your heart, I don't need it overnight. Same day service don't get nervous. There's power in an hour, everything will be alright. I got no time for what I hear you say. You always got to work, you can't never get away. I call you at the job, you can't come to the phone. You're working overtime, you ain't never home. Don't you think it's time you change your ways? afscheid nemen van eh, Jude Booty. Want deze uit de playlist is nog zeker de moeite waard. Sexy Girl van Little anders Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En wij, wij zijn de volgende week weer tussen vijf en het op de FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.